Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-kamerlid Omzicht. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat hij contact met hem heeft gehad. Omzicht laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren heeft ge-sms'd... en dat hij graag vrijdag met hem af wilde spreken. Het CDA-kamerlid zegt dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had gehoopt... en dat een gesprek met Rutte nu te vroeg komt. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die staat nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitie coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Er komt een onderzoek naar hoe trainers omgaan met dieren die worden opgeleid tot politiehond, schrijft demissionair minister Grapperhaus van Justitie aan de Kamer. Aanleiding vormt een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat liet in maart zien dat honden die worden opgeleid worden mishandeld. De dieren werden geschopt en kregen stokslagen of stroomschokken. Tientallen ministers van Justitie van verschillende Amerikaanse staten roepen Facebook op te stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. Die is bedoeld voor kinderen onder de 13 die vanwege Amerikaanse privacyregels nu niet welkom zijn op de app. De ministers waarschuwen onder meer voor cyberpesten en online kinderlokkers. Ze vinden dat Facebook geld probeert te verdienen aan een kwetsbare groep. Facebook zelf zegt juist nauw samen te werken met experts bij het maken van de app. Het weer tot besluit. Vannacht valt er nog een enkele bui. De minima liggen rond de 9 graden. Morgen ontstaan vooral in de middag opnieuw buien.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 And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control.